11 uur. Christian Bonenbakker met het NOS Journaal. Een asielzoeker die door Nederland is uitgezet naar Bahrein... stapt naar het Europees Hof voor de Rechten van de Mens. In Bahrein werd de man van 27 veroordeeld tot levenslang... omdat zijn broer politiek activist is. De man zegt dat Nederland dat had kunnen weten... en hoopt dat de Europese rechter bepaalt dat Nederland hem terug moet halen. Hij is volgens Amnesty en Vluchtelingenwerk in Bahrein mishandeld... heeft onder druk een bekentenis afgelegd... en zijn nationaliteit is ingetrokken. Een Amerikaans echtpaar moet levenslang de cel in... voor het jarenlang martelen en verwaarlozen van 12 van hun 13 kinderen. Ze werden onder meer geslagen en vastgebonden. Toen de kinderen van tussen de 2 en 29 jaar werden gevonden... in een voorstadje van Los Angeles, zouden ze zwaar zijn ondervoed. Ze zouden maar één keer per dag mogen douchen. De mishandelingen kwamen aan het licht toen een van de kinderen wist te ontsnappen... en de politie belde. Vanaf 1 juli is het niet meer mogelijk om subsidie aan te vragen voor het verduurzamen van een woning. Woningcorporaties en grote particuliere verhuurders maken er massaal gebruik van om bijvoorbeeld zonnepanelen te plaatsen. De Vereniging van Woningcorporaties roept het kabinet op meer geld beschikbaar te stellen. Het Nederlands Bureau voor Toerisme heeft een filmpje online gezet... waarin toeristen wordt uitgelegd hoe ze een tulpvriendelijke selfie kunnen maken. Bolletelers klagen al jaren steen en been dat toeristen hun tulpen vertrappen. Volgens het NBTC zijn dit paasweekend ongeveer een miljoen buitenlandse toeristen in Nederland. In de eredivisie is één wedstrijd gespeeld. Heracles won thuis met 2-1 van Heerenveen. De Spanjaard Dalmau maakte de winnende treffer voor de ploeg uit Almelo. Heracles staat nu voorlopig vijfde, Heerenveen tiende. In de eerste divisie heeft Sparta het kampioenschap van FC Twente met een paar dagen uitgesteld. De Rotterdammers wonnen met 3-1 van Helmond Sport. Bij verlies was Twente al kampioen geworden. Het weer. Vanavond en vannacht is het helder en koelt het af naar 6 tot 9 graden. Ook in het paasweekend is het zonnig, warm en droog... met temperaturen tussen de 19 en 25 graden. Dit was het NOS Journaal. ZFM. Verkeersupdate.